Vanuit de Gazastrook worden raketten op Israël afgevuurd. In het zuiden van Israël en in Tel Aviv klonk het luchtalarm. Gisteravond zei premier Netanyahu dat de legeroperatie in Gaza doorgaat. Hij zei dat zijn land zich moet voorbereiden op een lange militaire operatie. Op Curaçao is oud-minister van Financiën Jamalodin sinds zaterdag in hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-minister wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Hij zou de opdrachtgever zijn. Jamalodin werd vorige week opgepakt en zit sindsdien vast. met zijn hongerstaking protesteert de oud-minister tegen de manier waarop hij in gevangenschap wordt behandeld. In mei 2013 werd de politicus Wiels doodgeschoten op een strand. Hij was de leider van de grootste partij op Curaçao. Burgemeester Abu Taleb gaat na de zomer gesprekken organiseren tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in de stad. Daarmee wil hij de spanningen wegnemen die zijn ontstaan door het conflict tussen Israël en Hamas. Afgelopen dag had Abu Taleb een gesprek met twee vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap om te horen wat er speelt. Volgens Abu Taleb is het belangrijk dat alle partijen hun eigen mening kunnen uiten. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog. Temperatuur daalt tot een graad of 16. Overdag vooral in het zuidoosten kans op een stevige regen- of onweersbui. de rest van het land is het droog en zonnig. Het wordt 24 tot 27 graden.